Amber met het NOS-journaal. De fractie van de Griekse regeringspartij Syriza komt morgen bijeen... om te praten over het akkoord dat in Brussel is gesloten met de geldschieters. In totaal zijn zo'n 30 leden tegen de plannen. Ook de parlementsvoorzitter is van Syriza... en is fel tegenstander van de maatregelen. Premier Tsipras praat vanavond met haar. De ambtenaren roeren zich ook. Hun vakbonden roepen op om te gaan staken... als het parlement woensdag gaat stemmen. Minister Dijsselbloem is herkozen als voorzitter van de Eurogroep. Dijsselbloems enige tegenkandidaat was de Spaanse minister van Financiën en Economische Zaken Louis de Guindos. Het komt niet als een verrassing dat Dijsselbloem door zijn collega's is herkozen. Hij wordt alom geprezen voor zijn optreden in de Griekse crisis. Mogelijk wordt er toch vannacht, net voor het verstrijken van de deadline... een akkoord gesloten over de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Anonieme diplomaten die betrokken zijn bij de onderhandelingen in Wenen... hebben dat laten weten. Om twee uur vannacht Nederlandse tijd verloopt de uitgestelde deadline voor een overeenstemming. Op dat tijdstip is nu plotseling een fotomoment ingelast. Een van de opgepakte mannen die op onafhankelijkheidsdag in Amerika aanslagen wilde plegen... is de zoon van een politiecommandant uit Boston. De man van 23 zou samen met anderen uit naam van terreurgroep IS mensen hebben willen vermoorden. Ze zouden onder meer snelkookpannen met explosieven hebben willen gebruiken. Die werden ook gebruikt bij de aanslag tijdens de marathon in 2013. Een jaar na de ramp met vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne... vliegen dagelijks nog steeds tientallen passagiersvliegtuigen over oorlogsgebieden. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat onder meer het luchtruim boven Mali, Zuid-Soedan en de Sinaï-woestijn niet vermeden wordt. Ook KLM en Air France vliegen daar, hoewel woordvoerders dat tot voor kort nog ontkenden. Het weer komende nacht blijft lichte regen mogelijk en liggen de minima rond 17 graden. Morgen opnieuw weinig zon, soms wat regen. Het wordt dan een graad of 20.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 to the depths and you're wet, so you take explosive, get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness and you used to me. to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and rebuilding a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told. success. Uh, we're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. Uh-huh. Can't think, can't sleep, can't breathe. Uh. Everybody jumping out of their mind.